René van Brakel met het NOS-journaal. Steve Jobs is per diepol. Hij schrijft in een verklaring dat hij zijn taken niet meer kan uitvoeren. De 55-jarige Jobs kampt al lang met gezondheidsproblemen en was sinds januari met verlof. Hij blijft aan Apple verbonden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Steve Jobs was de grote man achter successen als de iPod en de iPhone. Het nieuws over zijn vertrek kwam enkele uren nadat de beurs in Amerika waren gesloten. Analisten verwachten dat het aandeel van Apple enkele enkele procenten verlies zal leiden na het vertrek van het boegbeeld. De opstandelingen in Libië zijn de afgelopen dag gesteund door grondroepen van enkele NAVO-landen. Dat heeft een functionaris van de NAVO tegen CNN gezegd. Volgens het VN-mandaat was alleen luchtsteun toegestaan en de opstandelingen wilden zelf ook geen hulp van buitenlandse grondroepen. Nou, volgens de functionarissen hebben commando's uit Frankrijk en Groot-Brittannië in verschillende Libische plaatsen de opstandelingen geholpen met trainingen, tactisch advies en inlichtingen. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap vindt dat het in opspraak geraakte Kamerlid Mariko Peters fout heeft gehandeld, maar dat de fout niet ernstig is. Sap zei in Knevel en Van de Brink dat ze al lange tijd op de hoogte was van de kwestie. Peters zou een paar jaar geleden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken subsidie hebben gegeven aan haar nieuwe vriend. Van fractieleider Sap mag ze aanblijven als Kamerlid. Justitie in Amerika gaat uitzoeken of de Britse krant News of the World ook nabestaanden van de aanslagen op 11 september heeft afgeluisterd. In Groot-Brittannië hebben redacteuren van de opgedoekte krant veel voicemails afgeluisterd. Dat is mogelijk ook gebeurd in de VS. De Amerikaanse minister van Justitie noemde de aantijging zeer zorgelijk. Hij heeft een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld. Het weer eerst nog mist, later overal zon. Vanmiddag vooral in het oosten zware regen en onweersbuien. Het wordt dan tussen de 21 en 25 graden.